Volgens de plannen moet met de heffing in 2012 worden begonnen ministers Eurlings en Bos zijn het oneens over de financiële gevolgen. Bos vindt de plannen financieel onverantwoord. Naar verwachting gaan mensen door de kilometerheffing minder autorijden. Daardoor loopt de staatskas mogelijk geld mis. Bos vindt dat Eurlings dan maar moet bezuinigen op wegen. Eurlings voelt daar niets voor. Ook hogere tarieven per kilometer vindt de minister van Verkeer niet kunnen. Voorlopig staat dus nog niet vast wat de tarieven gaan worden. In een verzorgingshuis in Laren is een blunder gemaakt bij het inenten van bewoners tegen de Mexicaanse griep. In plaats van het vaccin kregen elf ouderen insuline toegediend. Die stof is voor diabetespatiënten een medicijn, maar kan gevaarlijk zijn voor anderen. De fout werd direct ontdekt, zegt het huis. De elf bewoners zijn meteen naar het ziekenhuis gebracht. Ze lijken niks te mankeren, maar er wordt uit voorzorg een nachtje in het ziekenhuis gehouden. Hun familie is ingelicht. Ook de inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte gebracht van het vaccinatieincident in Laren. Theatermaker en regisseur Erik Vos krijgt de oeuvreprijs van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties, de VSCD. De nu 80-jarige Vos stond begin jaren 70 aan de wieg van de Haagse toneelgroep De Appel. De laatste jaren regisseert hij bij het Nationale Toneel. Het bestuur van de VSCD prijst volgens ons een vernieuwende aanpak. Hij stofte de klassiek in af, ontdekte nieuwe toneelstukken van nieuwe schrijvers... en regisseerde alles in een geheel eigen stijl. Zaterdag gaat de Kersentuin onder zijn regie in Den Haag in première. Het weer. Vannacht neemt de zuidenwind flink toe en gaat het regenen. Overdag af en toe regen bij een graad of 13.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 They say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say, maybe there must be a solution to the Why